Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ajax is door naar de achtste finale van de Europa League. Dan komt Alvarez en de goal is daar van Davy Klaassen. Nou, eerste kans Ajax, gelijk raken 1-0. Davy Klaassen, ja, een grote glimlach bij Dusan Tadic. Hij is de aangever. Nou, dit was na een kwartiertje tegen Lille in de Johan Cruijff Arena. Ajax had het niet makkelijk. Lille was regelmatig gevaarlijk en kwam een kwartier voor tijd nog op 1-1 door een penalty. Het was Hele knijpen tot de laatste minuten. Gravenberg naar Tadic. Die komt de kans voor Ajax aan. Tadic geeft voor. Brobby kopt en dan gaat hij! Doelpunt Ajax. En hij wordt gemaakt door Neres in de 88 e minuut 2-1. En Ajax weet nu dat het de volgende ronde te pakken heeft. Morgen weten we tegen wie ze moeten, dan is de loting. Op dit moment wordt er ook afgetrapt in Eindhoven. PSV moet tegen Olympiakos uit Griekenland een 4-2 achterstand wegwerken. 100.000 mensen die nog niet zo lang in Nederland wonen... mogen over een paar weken voor de eerste keer stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De Palestijn-Syrische Mohammed van 26 vindt het best spannend. Als iemand die is geboren in een situatie van eh, zonder zeg maar, vrijheid en zonder democratie... en zonder eigenlijk stem eh, en zonder paspoort en zonder nationaliteit Ehm, is, is, dat, is dit zeg maar voor mij heel belangrijk. Vandaag start de campagne Ik Stem Ook met als doel nieuwkomers een stem geven. Want er wordt vaak over migranten gesproken, maar volgens de organisatie achter de campagne komen ze amper zelf aan het woord. En een picknick in het Vondelpark kon je vandaag wel op je buik schrijven. De boel ging op slot. Net als gisteren leek het wel alsof half Amsterdam naar het park was gekomen om lekker in de zon te chillen. Uiteindelijk mochten bezoekers het park alleen nog maar uit en niet meer in. Allemaal nou, hapjes gekocht, maar ja, dat zit er ook niet in hè. Cola, donuts, een eh, lekker drankje. Maar ja, nou, in, ieder geval niet in het Vondelpark. Nee joh, echt kut. Echt. Ik snap het niet hoor. Kijk, ik snap wat dat het druk is, maar we willen <laughs> gewoon even een rondje lopen. Kroegbazen en restauranthouders op verschillende plekken in het land zeggen intussen... laat ons de terrassen toch weer opengooien. Dat is een stuk veiliger dan iedereen hutje-mutje op elkaar in het park. Een deel van hen wil dinsdag hun terras weer opengooien. Het weer dan nog, vooral in het zuiden en oosten valt wat regen. Morgen droog, veel zon en een gaatje of 10.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 als ik het eh, goed had, eh, van Portland Row. Bass song, of bass song, zo moet ik het zeggen. Ja. Eh, en ik, we hebben afgelopen maandag hebben we Gijs gesproken van Portland Row. Dus, ja, en die kende ik via, via, via, via. Ja, ik kent via, via. Maar eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Nee, eigenlijk niet. Nou, misschien zit hij nu toevallig te luisteren. En <laughs> Hi, mijn broertje heet ook Gijs. <laughs> ook Gijs. Gijs Richter. Hè? Nee, nee, Gijs de Bruin. Gijs de Bruin. Sorry, Gijs. Oh. <laughs> Ehm, ja, want eh, we hebben natuurlijk nog een uur. En eh, we gaan zo direct eh, nog een telefonisch interview doen met Jacob D. Edward. heb jij gehoord van Von V? nee. Nee? Nee, toen ik vanmiddag even aan het zoeken was... was het de eerste keer dat ik het zag. Ik heb niet meer geluisterd, geen tijd meer voor gehad. Nee? Ze hebben een beetje patent op om heel snel uh, uit te brengen. Eh, wij hadden een paar weken terug, eh, dachten we de nieuwe single te hebben. En dat was Hurry Home. En ineens uh, vloepte een dag later, nadat we de uitzending hadden... vloepte dit nummer er nog eens een keer uit. Ja, toen had ik zoiets van, <laughs> wat is, wat, wat is dit nu, weet je? Eh, degene die het eh, helemaal, die lachend daar ja, zijn voordeel mee had... was Willem de Waard weer, van Zwaardvis. Die had, die had natuurlijk een aantal vette primeurs natuurlijk de dag erop. Dus ja, dat, dat was helemaal goed. Um, Von V, het is een, het is een, een, band die al, nou, eigenlijk al de qua leeftijd... Al ver eh, ja, op de middelbare leeftijdgrens eh, zit. Het zijn allemaal dikke veertigers, zo niet misschien al vijftigers. Maar ze kunnen muziek maken, daar word je helemaal bang van. Dus dit is eh, de laatste single die ze hebben gemaakt. En dat nummer dat heet Openly Remember. every bad dream, the monster lurking in the closet of every confrontational moment. This era of the truly crazed finding comfort in continuously creating confusion out of contradiction, of cash money conformity, of capitalizing on discomfort, where coloring outside the lines is no longer a creatively pursued impulse, as an act of premeditated provocation sinister scrawlings used to instigate the citizens of a nation to put down their pens and once again pick up their swords, to start slicing at the common threads that bind us all. An untethered ship, political parties full of pirates. Madness goes unchecked. Mental illness now a pandemic state of being bruised and bleeding on the inside. Internal injuries will be the death of this land. Updated slogans sear the concrete. If you can't take the heat, quarantine the kitchens and let the rich eat their soybeans off the street. Awake to the evils of what comes too easy. The distance between here and the desire for whatever else might be out there is infinite crybaby man child has taken over the control room, and its mother and father with their faces in their iPhones, well, these will be just some of the denominating factors leading to the death of this land. The reincarnation of this world, will that, Will that, will be the universe's last laugh. Música blood for money flowing is quite something, I have to say. Our flat screens and belly binge watching. Got our activity levels flatlining. And those silver linings say for rainy days, just can't help protect us anymore from all those warm UV rays. For one way or another, for what it's all worth, we're being taught a lesson for the future to unlearn as compassion is commodified into yet another catchphrase, and the empathy, the afterthought of another predictable onslaught, and black anger grows hotter than white heat. Try imagining some suit and tie motherfucker dragging his family across a desert in their bare feet. jij kwam er mee, eh, Jip. Ja, ik kwam er mee. Ja. Wat eh, is hier zo bijzonder aan? Ja, ik ken ze van toen ze in Sounds harden, waar ik werk ook, een instro hadden gedaan. In 2019. Voelt al zo lang geleden. Ja. Met hun vorige album toen. En deze is net uitgekomen. Maar met, in combinatie met een boek en een soort tentoonstelling. Wat ik even snel las. Ja. In ieder geval een boek. En um, het is gewoon weer echt een heel goed album. Eh, van de Irrational Library, eh, Tom de Haan, Joshua Baumgarten. Dat zijn eh, de mannen die erachter een beetje achter schuil gaan, achter deze band. ik denk dat het wel even een blijvertje gaat worden, dit. op, de op de lijst dan. Ehm, toegekomen aan Jente, Charlotte en Alsmark en Untouched. Daar gaan we nu naar luisteren. This is where I was born Give me a place to call. zitten we het uh, groots aan te kondigen... dat we zo dadelijk eh, Jacob die Edward in de uitzending eh, gaan hebben. Neemt die telefoon niet op. Nee. <laughs> Ehm, eerst twee nummers af even doornemen. De Irrational Library. Hoe spreek je dat uit, Jip? The Irrational Library. Ja, en dan de titel. Access in the Sky. oh, Access in the Sky. Ja, ja toegang tot, tot het, de lucht. Eh, eigenlijk. Eh, en dan eh, Jente Charlotte met de Noor Alsmark. Ze, ze, waren op een soort schrijverskampje gegaan, die, de twee. En toen moesten ze iets schrijven voor een televisieserie. Tenminste, dat heeft Jente Charlotte mij verteld. Dus ja, Leuk. Nou, eh, en eh, daar gaat het nummer dan, uh, dat hoort er dan bij. Untouched, dat is een lang nummer, zeven minuten. nu was het de bedoeling dat we Jacob die Edward in de uitzending zouden halen. Maar dat gaat even voorlopig niet, niet gebeuren. Dus we moeten even het lijstje omgooien. we komen ook bij een band uit die jij heel erg goed kent. Ja, de... nou, valt ook wel mee. Ik heb ze één keer live gezien. Oh, toch? Vorig jaar, mijn laatste concert live gezien. En, en dat was eh, dan ook meteen eh, eh, de lockdown daarna meteen? Ja, het was in februari, halfweg ja. denk ik. Ja. Ik bedoel, waren het voorprogramma toen natuurlijk, van Inhaler. Hebben we het over? Queen's Pleasure. Heel goed, dan gaan we die laten horen. want, Panic from Dublin heet het nummer. stay British. Knock my teeth out. Should you'd have gone mad. It's panic from Dublin, panic attack. ik niet op te letten. En hup. Eh, eh, ja, eh, je, bent bezig met mails en dat was ik eigenlijk helemaal niet doen. ja, en, en bellen. en, en, bellen. Nee, goed. Queen's Pleasure, Panic from Dublin. Een band waarvan jij denkt dat ze wel een grote toekomst gaan hebben. Denk me wel zeker. Ja? Ja, zeker. Uit Amsterdam, hè, komen ze? Ja, Amsterdam, Haarlem. Geen ah, idee. Ah, ah, Oh, Haarlem ook nog? Nee, ik heb geen idee. Ik, oh, nou, ja, eh, ik denk Amsterdam, ik denk Haarlem. <laughs> Moet je niet aan mij eh, vragen. Heb je, heb je eh, van Kafka gehoord? Ik heb ervan gehoord. Ik heb het ook een keer gehoord. Denk ik. Waarschijnlijk wel. Ja. En het klonk gewoon goed dan, voor wat ik nog kan herinneren. Ja, want dit is het laatste werkje wat ze hebben gemaakt. Nou, precies. Booty With the loss of love we personified. What do I know? Can I strive to be the overman? Do I care to change? the slave mentality, throw the burden off your back. Slay the dragon, or thou shalt become a free man. Be like the child again, playfully participating. One day you'll be the overman. Lie, lie, lie, stevig materiaal is dit. Klonk heerlijk. Ja? Ja, vond wel. Eh, ben jij ook eh, iemand van het stevige materiaal? Ja, liever wel. Ja? ja. Hoe steviger, hoe beter? Ja, dat, dat, er zit een limiet aan, denk ik. <laughs> <laughs> ik weet niet precies waar dat limiet is, maar... Ah ja, goed. Eh, als de buren beginnen te klagen en eh, te kloppen op de, op de muren... dan weet je eh, dat het... Ja, dan is het misschien iets te hard. Dan is het iets te hard. Ja. over, daarover gesproken. Ik heb er ooit nog eens een keer zoiets gehad. A Whole Lotta Love van Led Zeppelin. Ja. Dat is ook zo eentje als uh, daar bijvoorbeeld het stukwerk van... dan staat het toch wel een beetje te hard. <laughs> Ja, dat is wel de grens, dat Was wel een, ja, dat is een beetje een, nummer een beetje uit mijn periode... dat ik, nou ja, Led Zeppelin is... Eh, nog verder, eh, verder terug. Maar, toen ken ik toch ook wel gewoon. Ja, maakt niet uit. Maar eh, toen was ik een, een, een gassie ook van een jaar of zes, zeven. Toen vond ik het niks. En pas, pas daarna, toen kon ik het uh, wel waarderen. Maar goed, dan is er alweer weer wat jaren overheen gegaan in dat opzicht. Goed. er is, nou, bij jou is dat ook niet anders, denk ik. Met muziek. Want, nou, nee. Toch? Misschien word, word ik een beetje geïndoctrineerd door mijn moeder. Toch wel? Ja, vroeger. Nu niet, eh, ja, nu, nu niet meer. Nee, maar, maar ik bedoel ook eh, het... Eh, kijk, voor, voordat je dus op deze aardkloot rondloopt... is er natuurlijk ook muziek uitgebracht. Ja, dat is zeker waar. Gelukkig wel. En kan je... ja, maar... Heb jij dat dan ook? Dat je dan toch oud materiaal kan waarderen van wat je oh, nooit... ja, zeker. Maar ik heb ook vaak dat ik het oudere soms wat beter vind dan het nieuwe. Mm, mm. Van wat er nu uitkomt, denk ik van ja, <laughs> laten we even teruggaan. Dat. Ja, is dat dan een beetje gebrek aan creativiteit? Nee, het misschien. Het kan soms gewoon heel eentonig zijn. Hm. Ik bedoel, al die zeiknummers zijn hetzelfde. Ehm, no offense. Zijknummers! Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Tot u, tot u sprak de, eh, mevrouw Richter. <laughs> ja. Eh, de volgende, Jip. Want eh, die, we, hebben er, we hebben er nog een paar die we nog kunnen draaien. Ja, we hebben er, de volgende. Wet, denk ik. die, die hadden we net gedraaid. Oh, ik dacht, oh, ik ben echt even helemaal niet meer scherp. Nee. Gaan we nu naar Lassette? Eh, ja, dan kunnen we, dat kunnen, we, kunnen we nog wel even doen. Want uh, Lassette eh, gaat vanavond een eigenlijk een nieuwe single uitbrengen. Ehm, ik, ga toch even, ik ga hem toch heel even bijpakken. Dat, ja, eventjes. want die nieuwe single, ik mag hem niet draaien. Maar ik ga je er wel één flart van laten horen. Want zo klinkt die. genoeg. <laughs> de rest moet je vannacht maar nou, luisteren. Uh, de rest eh, moet je vannacht eh, maar luisteren. Dat is Nomad. dat is de nieuwe single. Dat je niet denkt van wij hebben hem niet. Wij hebben hem dus wel. Maar we mogen hem gewoon niet draaien. Dus we hebben de eerste 10 seconden laten horen. Maar we doen het even met die andere. waarvan ik zeg, dat is toch het nummer voor mij van 2020 van Lasset.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 ik, ik, ik denk al, uh, krijgen we nou niks meer? Nee, eh, dat is... Wij moeten ook op tijd zijn. Ja, ja, ja. nou goed, eh, dit was Teddy's hit. Ja. En Aals, uit Aalsmeer komen ze. Met Suffer. Ja. Zeg je dat wat? Nee. Nee? Nu wel. <laughs> nu wel, oh. Ja, nu zegt het me wel wat. Ik heb het net gehoord. <laughs> bij de volgende, ehm, dat is ook een, er zit ook een verhaal aan vast, hè? Weet je dat? Eh, nee, ik heb echt geen idee. Uh, Three Point Landing, die zijn bezig met een, een crowdfunding actie... om een debuutalbum bij elkaar te sparen. Nice. En ja, dat willen ze dan toch op een, op een leuke manier doen. Dus vandaar dat, dat we voor, afgelopen maandag... hadden we Doortje van Three Point Landing in de uitzending... en die vertelde eigenlijk alles over hoe dat dan eraan toe gaat... en wat ze ervoor nodig hebben om hun droom te verwezenlijken. En dat is natuurlijk in deze tijden eh, best wel lastig. Ja, dat eh, geloof ik heel graag. Ja, eh, het nummer waar ze onder andere mee ja, ook het optreden hebben gedaan bij de Rob Acta Award is dit nummer.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 The songs of love that settle and flutter through your mind. I can hear those sultry sounds, my ears are open wide. I'm doe-eyed once again. here's how they scream They blind me as they sound Stick around There's no place for me back In the silence of the night In the morning you begin to see What has been blinded from your eyes all his beauty, all his fear. Oh, and it's frightening, but it's worth it. For I can see now, I can feel, and I can love again. There's no place for me back in the silence of the night Don't you sing me the song face from me back in silence of the night. De man die zijn afspraak heeft gemist. Helaas. Ja. Ah, dan wordt Gaat het, hij uh... nooit eh, meer vergeten. Nee. Hoop eh, ik voor hem. Nee. Eh, wat denk je als iemand eh, ziet dat hij heel veel dingen gemist heeft... dan gaat hij zijn haren oh. uit zijn hoofd trekken? Ik denk ook wel dat je dan zo'n <laughs> momentje hebt van... oh nee, <laughs> Hoe heb ik dit kunnen vergeten? Ja, Jacob die Edward heeft zijn afspraken vergeten. want de bedoeling was dat we om half tien in de uitzending... we hebben het echt meerdere malen geprobeerd. geappt. En een messenger hebben we hem gestuurd. Gemaild. ja, gemaild. Ja, ook nog. Ook nog gemaild. Ja, alles. Ook nog gedaan. we zijn er eh, aan het eind gekomen, Jip. Volgende, maand, volgende maand weer verder. Helaas. Ja. Ehm, de laatste die eh, hier het eh, licht uit mag doen bij Alternative FM. deze dame komt uit Edam. En ze heet Ayon En het nummer dat heeft ze in, dacht ik, in 2019 uitgebracht. bij het vermaarde King Forest record label.